Citydijkers met het NOS Journaal. Tientallen leden van de ChristenUnie eisen van de partijtop dat de asielplannen van het kabinet, die vrijdag bekend werden gemaakt, teruggedraaid worden. Ze schrijven in een brief dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen. En dat de ChristenUnie dat als partij van het gezin nimmer kan accepteren. De leden willen dit volgens het Nederlands Dagblad bespreken in een extra partijcongres. De inwoners van Nieuw-Beierland zijn in diepe rouw. Dat zei waarnemend burgemeester Abtroot op een persconferentie over het vrachtwagenongeluk gisteren. Op een bijeenkomst vanmiddag voor de aanwezigen van de barbecue is veel gehuild, zei hij. Iedereen is volgens hem in shock. Gisteren reed een vrachtwagenchauffeur in op een barbecue nadat hij van de dijk afraakte. Zes mensen kwamen om, zeven slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. De chauffeur is opgepakt, over de oorzaak is nog niets bekend. Duizenden mensen in de Servische hoofdstad Belgrado zijn de straat op gegaan om te demonstreren tegen de komst van een Gay Pride evenement. De demonstratie, demonstratie viel samen met een processie van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Sommige bisschoppen spreken zich ook uit tegen het Pride-evenement. De Servische regering had al gisteren aangekondigd het evenement te schrappen... uit vrees voor ongeregeldheden. Het gaat om de Euro Pride Mars, een evenement dat elk jaar in een andere Europese stad wordt gehouden. Europese rechters gaan zelf naar de rechter om een besluit van de EU aan te vechten. Polen krijgt onder voorwaarden 36 miljard euro uit het coronaherstelfonds... terwijl het geld eerder niet werd toegezegd... omdat rechters niet onafhankelijk kunnen werken in Polen. Europese rechters vinden het niet terecht dat Polen nu alsnog geld krijgt uit het fonds... terwijl de positie van Poolse rechters niet is verbeterd. Het weer, het koelt vannacht af naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.